waarmee de historische binnenstad in 1945 in de as werd gelegd. Zo'n 17.000 mensen vormden een symbolische keten rond het getroffen gebied. De politie was massaal op de been om botsingen te voorkomen met ongeveer 1000 neonazies. Die gebruiken de al jaren om de Duitse schuld aan de Tweede Wereldoorlog te, te ontkennen... en de geallieerden te beschuldigen van oorlogsmisdaden. Bij het bombardement dat twee dagen duurde en een vuurstorm ontketende kwamen 25.000 mensen om het leven. De oppositie in Algerije wil iedere zaterdag een demonstratie houden tegen het regime van president Bouteflika. De betogers stoppen daar pas mee als het regime is gevallen, zeggen ze. Gisteren was in de hoofdstad Algiers een protestmars, hoewel die door de overheid was verboden. De politie versperde de weg en pakte honderden mensen op. De betogers eisen meer democratie en hervormingen in Algerije. President Bouteflika is 12 jaar aan de macht. Sinds 1992 geldt in Algerije de noodtoestand en daarom is elk protest tegen het regime verboden. De oppositie in Egypte is voorzichtig positief over de eerste stappen op weg naar democratie. De generaties die het land tijdelijk besturen hebben vandaag het parlement ontbonden... waarin vooral Mubarak getrouwen zaten. Ook is de grondwet opgeschort en wordt die aangepast met het oog op presidents- en parlementsverkiezingen. De wijzigingen worden in een referendum voorgelegd aan de bevolking. De oppositie eist onder meer dat elke Egyptenaar het recht krijgt een politieke partij op te richten en mee te doen aan de verkiezingen. De oppositie wil komende vrijdag opnieuw miljoenen mensen op de been brengen voor wat ze noemt een overwinningsmars. Dan het weer, vannacht toenemende bewolking en minima rond 4 graden. Morgen eerst in het westen, later ook in de rest van het land regen, plaatselijk in grote hoeveelheden.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 2010 waren ze nog in Nederland in Almere en daar eh, gaven ze ook een, eh, een, een, een eh, heel vrij concert. via het label osho.nl tot mij gekomen en... Ehm, zijn waren eh, de mensen van Osho Nederland die hebben dit eh, concept destijds verleden jaar ook in uh, Almere georganiseerd. Hulde. We gaan verder met Tori, Terry, wil ik zeggen, maar Terry Oldfield, een van, ja, uit, de, het geslacht van Mike Oldfield. Ik geloof dat er René van hem is zelfs. Ehm, gaan we verder met de cd Chakra Clearing and Healing Sounds. En straks nog meer muziek van Terry Oldfield. Je kan het allemaal meelezen of nalezen op zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. Veel luisterplezier. In this meditation, we use pure sound vibration as a medium to break up dense energy and encourage the free flow of prana or vital force throughout the body. By entering into a deep state of relaxation, opening up and melding with high vibrant sound, images, memories, and emotions may surface. Simply witness and allow the process without expectation without judgment. In this way, old restrictive patterns may be released, allowing new channels of creativity to awaken. Lie down comfortably on your bed or the floor. Support your body so that you are comfortable. You may cover your body with a blanket if you wish. Relax the arms by the sides of the body with the palms upward in a gesture of surrender. Soften the facial expression and allow the feet to fall loosely out to the sides. Take a long, slow, deep breath in, and as you breathe out, feel yourself letting go. Let go of all the events of the day and allow yourself to be here, now, for the practice of meditation. Again, breathe in deeply and as you breathe out, feel the whole body soften to the floor. And once more, inhale, fully present in this moment, and exhale, whole body relaxing. As the music begins, feel the sounds flow into and around the body and allow yourself to journey from the tribal sounds of the didgeridoo in Muladhara Chakra through the natural sounds of falling rain, flowing on into the river and out to the vast ocean of Swadhisthana let the fiery gongs awaken Manipur at the solar plexus, and then follow the call of the flute into the heart center. The bells will summon you into Vishuddhi chakra at the throat. And the mantra Om resounds in Agni chakra, the third eye. From here, angelic voices and the crystal bowl lead us finally into the higher realms of Sahasrara. veces es verdad. stay away. Fire Dance van Brian Keen En Omar Farouk Tebilek zijn we terug in de tijd gegaan eh, met het label Celestial Harmonies. En eh, ja, een jaartalletje heb ik hier helaas niet voor je, maar eh, ja, we hebben het dan over zeg maar begin jaren 90 van de vorige eeuw. We gaan dit programma Peaceful Radio afsluiten eh, aflevering 711. Met eh, Lorena McKennett met The Mask and Mirrors. Een cd uit 1994. Ja, laten we daar maar eens lekker naar luisteren tot aan het nieuws. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. Je kan het nalezen op zfmzandvoort.nl en naluisteren op uh, eh, peacefulradio.eu. En daar heb je zes, nee wat zeg ik, zes programma's en twaalf uur lang deze hele fijne muziek. Helemaal voor jezelf, wanneer je maar wil luisteren. Goedenacht en graag tot een volgende keer. Dag.